De korpschef van de nationale politie reageerde voor het eerst op het massale geweld tegen de politie tijdens Oud en Nieuw. Voor de aanval in Amsterdam is nog niemand aangehouden. De politie wil eerst uitgebreider onderzoek doen voordat mensen worden opgepakt. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers ook vannacht en in de ochtendspits voor gladheid door sneeuw en ijs. Door bevroren natte weggedeelten kan het verraderlijk glad zijn. Komende dag rijdt NS een winterdienstregeling. Dat betekent dat er op een aantal trajecten minder treinen rijden. Ook een deel van het busvervoer rijdt niet in de ochtendspits, onder meer in Flevoland en Utrecht. Op Schiphol worden zo'n 350 vluchten geschrapt. De VS krijgt een uitzonderingspositie in nieuwe afspraken over minimumbelastingen voor multinationals. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, wilde vastleggen dat multinationals in alle landen waarin ze actief zijn minimaal 15% belasting moeten betalen. De VS verzette zich daartegen. Daarom is nu afgesproken dat belastingvoordelen in de VS van kracht blijven. In Berlijn zijn de problemen door een grote stroomstoring nog niet opgelost. Doordat extreemlinkse klimaatactivisten hoogspanningskabels in brand staken... viel bij 45.000 huishoudens in de nacht van vrijdag op zaterdag de stroom uit. Een derde daarvan is inmiddels weer aangesloten. Donderdag moet iedereen weer stroom hebben. Het weer. Op de meeste plekken is het droog. Langs de kust is het rond het vriespunt. In het binnenland kan het min 8 worden. Overdag, vooral aan de kust, winterse buien.